De darmbacterie EHEC heeft in Duitsland nu weer duizend Duitsers ziek geworden. Sommige van hen zijn er erg slecht aan toe. Er zijn ook besmettingsgevallen in Nederland, Zweden, Denemarken en Groot-Brittannië. Het zijn vrijwel allemaal mensen die kort daarvoor in Duitsland waren geweest. De EHEC-bacterie is een gevaarlijke variant van E. coli en kan onder meer darmbloedingen, hevige diarree en nierklachten veroorzaken. Volgens wetenschappers is de bacterie resistent tegen veel soorten antibiotica. EHEC is gevonden in komkommers. Het weer vannacht bewolkt met kans op wat regen en minima rond 11 graden.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 Spinnerman moet binnenkort voor de ethische commissie van de FIFA verschijnen vanwege beschuldigingen van corruptie. Op zijn website zegt Hamam dat hij door die beschuldigingen geraakt is en teleurgesteld. Hij trekt, zich terug als kandidaatvoorzitter omdat hij naar eigen zeggen niet wil dat de naam van de FIFA nog verder door het slijk wordt gehaald. Maar hij zegt ook dat zijn terugtrekking niets te maken heeft met het onderzoek naar corruptie. Amam streed met de huidige voorzitter Sepp Blatter om de hoogste baan bij de FIFA. Blatter moet ook voor de ethische commissies verschijnen. In Venlo is de coalitie van CDA, VVD en PvdA gevallen. Oorzaak is oneenigheid over een nieuw multifunctioneel complex waarin ook het stadion van voetbalclub VVV moet komen. BNW besloot deze week tot een bijdrage van 37 miljoen euro in de bouwkosten, maar doordat coalitiepartner PvdA tegen dat voorstel stemde ontstond de breuk in het college. Vandaag om 12 uur is er een persconferentie over de val van de coalitie in Venlo. Het dodental als gevolg van de verwoestende tornado in de Amerikaanse stad Joplin in de staat Missouri is opgelopen tot 100.